met het NOS-journaal. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb wordt extra... Abu Taleb vertelde over de bedreiging in het NOS-WK-programma Studio Rusland. De bedreiging kwam volgens hem anderhalve week geleden binnen... na een raadsdebat met Denk over zijn beslissing om een Pegida-demonstratie toe te staan. Minister Ollongren gaat meer hulp bieden aan lokale politici die worden bedreigd. Daarom komt er een speciaal ondersteuningsteam... Vorig jaar werd 29 van de lokale en regionale politici geconfronteerd met agressie of geweld. Iets meer dan het jaar daarvoor. Ze doen maar in 10 van de gevallen aangifte. Ollengren vindt dat veel te weinig. In Indonesië is de veerboot gelokaliseerd die een week geleden zonk op het Toba-meer in Sumatra. Hij ligt op een diepte van 450 meter. De overvolle boot zonk kort na vertrek uit de haven. Van de ruim 200 opvarenden zijn er maar 18 gered onder wie de kapitein. De veerboot is nu gelokaliseerd met speciale apparatuur voor bodemonderzoek. De kapitein is door de politie ondervraagd. Alle politieagenten in een Mexicaans stadje zijn gearresteerd... omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij de moord op een politicus. Donderdag werd in Ocampo in de staat Michoacán... een kandidaat-burgemeester doodgeschoten. De 28 lokale agenten werden door de federale politie gearresteerd... omdat ze banden zouden hebben met criminele organisaties. Nederland stelt steeds meer mensen die alleen wonen, meldt het CBS. Inmiddels bestaat 22% van de huishoudens uit één persoon. Vlak na de Tweede Wereldoorlog was dat maar 5%. Toen waren het vooral weduwen die alleen woonden. Nu zijn er volgens het CBS steeds meer mensen die bewust alleen blijven... een latrelatie hebben of die zijn gescheiden.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 I don't use a cordless, microphone to avoid them. They don't feel real to me, me need real woman. Others built on me. You the primer on the line, being green box when I couldn't afford to afford. Clean socks, scooting cross the floor in your grandma's house. Hand on your mouth, you yell too much about the penny and this mechanic so uncanny. X Men, X Men, your ex boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can't bring another beach to the sand, and no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please.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 Maar ik vergat hoe jij me zag, dat ik zo jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen dat je hier bent, blij dat je hier bent. make it worth your while. So he told it all, and in return, he got a credit card and a Thunderbird and the maximum security, even after plastic surgery.